Mariette Krol met het NOS Journaal. Hampshire bij de Republikeinen gewonnen door Donald Trump... en bij de Democraten door Bernie Sanders. De stembureaus gingen rond 1 uur Nederlandse tijd dicht... en Trump staat met zo'n 16 van de stemmen geteld op ruim 34 John Kasich staat bij de Republikeinen tweede... met 16 van de stemmen, maar hij wordt op de voet gevolgd door drie anderen... Rubio, Cruz en Bush... Hillary Clinton, de democratische kandidaat die in Iowa Bernie Sanders net versloeg, heeft al erkend dat ze de tweede staat heeft verloren. Met 16% geteld staat Sanders op 57% van de stemmen en Clinton op 41%. Nederlanders die dit weekend op wintersport gaan moeten rekening houden met lange files. Vooral in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. In Frankrijk wordt voor de snelwegen naar de wintersport zelfs een zwarte zaterdag voorspeld, mede door de regen die wordt verwacht. Vorig weekend stonden er ook al lange files naar veel Europese wintersportgebieden. Veel Duitsers hadden vakantie en die komend weekend eindigt. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het eens geworden over het persoonsgebonden budget. Ze zullen in de wet geen extra eisen opnemen voor de zorgverzekeraars, zoals de PvdA wel wilde. Volgens de partij wijzen verzekeraars nu te vaak een verzoek voor een pgb af. Met een pgb kunnen gehandicapten zelf hun zorg regelen. Afgesproken is, zoals de VVD wilde, dat er later aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. In Amsterdam is een jongen van 15 opgepakt voor een aantal gewapende overvallen op stadsbussen van het gemeentevervoerbedrijf. Daarbij werd een shotgun of een riotgun gebruikt. De jongen kon worden aangehouden na een opsporingsprogramma op tv. Eerder werden al drie andere verdachten opgepakt. Eentje is nog voortvluchtig. De serie overvallen in Amsterdam veroorzaakte veel onrust onder het personeel van de stadsbussen. Het weer, opklaringen, maar ook nog kans op wat natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 2 graden. Ook de komende dag kans op regen en natte sneeuw. Bij een matige tot harde westenwind wordt het ongeveer 7 graden.